Rustigjes, mijn kleine kinderke, jij bent nog veilig in moeder Hier heeft je, hier heeft je vader nog niets mee te Hij kent zijn taak met een dichtbij gevoel. Kom bij je af kinderen na je geboorte zegt papa een Nu maar slapen mijn niet kleine kinderen, mama zorgt voor je en papa heel veel. Ga laat je spelen, je moest veel met jou. Bij mijn relatie krijg jij nog een dag. Minder naar papa toe, ons klein, klein kinderke. Maar houd je voortaan perfect in Slaap je wel rustigjes, mijn kleine kind ik kan je hier thuis maar af Hoe je je prettig daarin bij je moe, kom je straks ook weer naar papa's huis toe. Zegt het beslissen over mijn meisje, moeders gaan voor en die bestelt Ik kan niet slapen, oh mijn kleine kindje Morgen licht weer weer een brief van elkaar. Ik te praten, te smeken zoveel. Oh, en verachting en smaad zijn mijn deel. Ik krijg geen poot aan de